Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De Consumentenbond is bezig met een dikke claim tegen Schiphol. Gisteren besloot dat vliegveld dat volgende maand een hoop reizen worden geschrapt. De Consumentenbond kijkt of ze Schiphol aansprakelijk kunnen stellen. Het is lastig juridisch gezien. Je hebt geen contract met Schiphol, dus je kunt ze niet aan dat contract houden. Aan de andere kant, als iemand jouw schade berokkent, dan stel je die aansprakelijk. En op die manier zullen we toch kijken of Schiphol toch niet ergens eh, moet bewegen om die kosten die consumenten nu maken door het toedoen van Schiphol, om die toch te verhalen. Het gaat dan niet om je ticket, maar ook om extra kosten. Bijvoorbeeld voor het annuleren van je hotel. In juli worden elke dag tientallen tot honderden vluchten van de vertrekborden gehaald vanwege een tekort aan Schiphol personeel. Wereldwijd zijn er nu 41,5 miljoen kinderen op de vlucht, zegt UNICEF. In de afgelopen maanden zijn er door de oorlog in Oekraïne 5 miljoen bijgekomen. De meeste vluchtelingenkinderen zijn nog in hun eigen land, de rest is de grens over. Een flinke explosie in Amsterdam gisteravond. Meerdere ramen knalden door de knal kapot. Er wordt nog onderzocht of het om een explosief ging. Volgens de politie zijn er in elk geval een hoop mensen geschrokken... die nog lekker buiten zaten na te genieten van het mooie weer. En in Spanje gaat deze vrouw haar tenues en scheenbeschermers in de dozen proppen. Daar is dus de goal van Lieke Martens. Martens tegenover Charles. Martens gaat er maar weer eens voorbij. Martens blijft op de been. Martens. Penalty. Lieke Martens. Nederland gaat naar de kwartfinale. Lieke Martens gaat na vijf jaar stoppen bij FC Barcelona. Dat zegt ze op Insta. Ze werd er drie keer kampioen van Spanje, won vijf keer de beker en één keer de Champions League. Op het moment is ze met Oranje aan het trainen voor het EK dat over drie weken begint. Dikke kans dat ze daarna naar Parijs verhuist. Volgens Franse media is de transfer naar Paris Saint-Germain al rond. Het weer, het wordt opnieuw een zomersdagje met veel zon. Vanmiddag wordt het in het noorden 26 graden. En in het zuiden kan de temperatuur wel oplopen tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A27 Almere richting Utrecht tussen Huizen en Hilversum 6 kilometer file. 25 minuten is de vertraging, er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie.